Uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Presidentse oud-premier Lee Kuan Yew gecondoleerd. Volgens Obama was hij een grootheid in de geschiedenis. Lee overleed gisteren op 91-jarige leeftijd. Hij was ruim 30 jaar premier en werd vader des vaderlands genoemd. In zijn eentje wist hij Singapore om te vormen van een slaperige Britse kolonie... tot een sterke Aziatische economie. Lee regeerde het land met harde hand. Vrije pers en oppositie waren er nauwelijks... maar de economische welvaart maakte voor de burgers veel goed. De sociaal-democratische PCOE heeft bij de regionale verkiezingen in het Spaans Andalusië op een paar zetels na de absolute meerderheid behaald. De centrumrechtse regeringspartij Partido Popular verliest flink en gaat van 50 naar 33 zetels. Nieuwkomer Podemos haalde 15 zetels. De partij wordt daarmee de derde in het regioparlement. Podemos doet het erg goed in de landelijke peilingen en wordt als directe bedreiging gezien voor de twee grootste partijen. Podemos belooft een, belooft een eind te maken aan het bezuinigingsbeleid van de regering en aan de corruptie. De meeste partijen in de Tweede Kamer reageren kritisch op het plan van de VVD om het asielbeleid aan te scherpen. De liberalen willen dat er een einde komt aan de stroom van asielzoekers naar Europa. En daarom moeten de Europese buitengrenzen worden gesloten en vluchtelingen in hun eigen regio opgevangen. Vluchtelingenwerk Nederland en asieladvocaten hekelen het voorstel van de VVD. Volgens hen is het in strijd met internationale verdragen. Arjen Robben doet volgende week niet mee in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. Robben raakte vandaag geblesseerd tijdens de wedstrijd Bayern München, Borussia München-Gladbach. In het ziekenhuis bleek dat Robben een buikspier heeft gescheurd. Hoe lang hij is uitgeschakeld is niet bekend, maar zeker is dat hij volgende week niet kan voetballen. Het weer.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 Smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot. hot Call the police and the firemen. I'm too hot. hot Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. hot Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot.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 Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So Just a boy with a broken toy, all lost and gone. Like the curtains of the wall. So it's here I stand as a broken man, but I found my friend.